van Kam met het NOS Journaal. In Zuid ook het aantal besmettingen is opnieuw toegenomen. Er zijn acht nieuwe gevallen bekend, waarmee het aantal besmettingen in het Aziatische land op 95 komt. De meeste nieuwe gevallen zijn met de eerste patiënt in Zuid-Korea in contact gekomen. Dat is gebeurd in het ziekenhuis waar die patiënt werd opgenomen na zijn terugkeer uit Saoedi-Arabië. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor gesjoemel bij meer aanbestedingen in het openbaar vervoer. Daarom blijft het systeem van concessies overeind, antwoordt minister Dijsselbloem op Kamervragen over de misstanden bij de aanbestedingen van het OV in Limburg. Die hebben geleid tot het vertrek van NS-topman Huges. Dijsselbloem benadrukt dat ook nog onderzoek gedaan wordt naar andere aanbestedingen van de NS, maar wat de uitkomst daarvan zal zijn is nog niet bekend. Een aanbesteding die nog loopt is die voor het treinverkeer op de trajecten Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Ook NS-reizigers is daarvoor in de race. Nederland is bereid meer asielzoekers op te nemen, maar alleen als de andere EU-landen ook meedoen. Dat is de officiële reactie van het kabinet op voorstellen uit Brussel. Het kabinet zou ook willen dat migranten die van de boot stappen meteen worden teruggestuurd naar de plaats waar ze zijn ingescheept. De boten zouden moeten worden vernietigd. De opvang in de eigen regio moet worden verbeterd. De plannen zijn bedoeld om de grote toeloop van migranten uit Afrika en het Midden-Oosten eerlijker over Europa te verdelen. In Venlo heeft een man wekenlang dood in zijn appartement gelegen. Volgens 1 Limburg hebben politie en brandweer het lichaam afgelopen avond geborgen... na melding van de onderbuurman. Hij had de man al zes weken niet meer gezien. Ook zaten er opvallend veel vliegen op het raam van zijn appartement. De politie onderzoekt de zaak, maar gaat volgens nog niet uit van een misdrijf.